Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op veel plaatsen in de Verenigde Staten zijn mensen de straat op gegaan om strengere wapenwetten te eisen. Volgens de organisatoren waren er zo'n 450 demonstraties. In Washington D.C. werden 50.000 betogers verwacht, maar volgens persbureau AP waren het er minder, ongeveer 30.000. De discussie over vuurwapens in de VS is weer opgeleid na twee grote schietpartijen waarbij in totaal 31 doden vielen. President Biden heeft het congres opnieuw opgeroepen opgeroepen om meer vuurwapens illegaal te maken en kopers strenger te controleren. Een voorstel van de Democraten om de wetgeving aan te scherpen lijkt te gaan stranden in de Senaat. De Russen zijn begonnen Russische paspoorten uit te geven... aan inwoners van de Oekraïnse steden Melitopol en Gerson. Oekraïne noemt dat een flagrante schending van de territoriale integriteit. Volgens het Russische persbureau TAS hebben duizenden mensen een Russisch paspoort aangevraagd... maar dat is niet te verifiëren. Zangeres Anouk is op een vol Malieveld in Den Haag getrouwd met haar verloofde Dominique Schemmekens. Ze deed dat tijdens een concert dat ze gaf voor 40.000 mensen. Ze kleedde zich om en verscheen in een witte jurk op het podium waar het huwelijk werd voltrokken. De gemeente Den Haag had voor één keer het Malieveld aangewezen als trouwlocatie. Anouk, die 47 is, leerde de 19 jaar jongere Schemmekens kennen toen die basketbalcoach was van haar oudste zoon. Het is haar derde huwelijk. Het Nederlands elftal heeft de derde wedstrijd in de Nations League gelijk gespeeld tegen Polen. Het werd 2-2. Oranje kwam 0-2 achter, maar door doelpunten van Klaassen en Dumfries werd het gelijk. In de slotminuten miste de pay een penalty. In dezelfde pool speelden Wales en België 1-1 gelijk. Spanje, of Oranje blijft eerste in de pool.